Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook vannacht was het weer onrustig in Kiev. In de hoofdstad van Oekraïne zijn meerdere explosies gehoord. Deze mensen filmden het met hun telefoon. Het is zou gaan om twee explosies in het centrum en twee bij een metrostation. Het ging gisteravond ook mis op een soortgelijke plek, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Gisteravond eh, laat was er ook een inslag bij een treinstation in Kiev. En ja, dat zijn ook traditioneel eh, strategische doelen. Al zijn dit natuurlijk plekken waar normaal gesproken heel veel mensen zijn. Dus daar hadden heel veel doden bij kunnen vallen. Gelukkig is dat dan niet gebeurd dus deze keer. Er is ook al dagen een enorme stoet van Russische militairen onderweg naar Kiev. Maar volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie staat die groep al een tijdje stil. Het zou kunnen komen doordat Oekraïners hard terugvechten... en omdat er een tekort aan brandstof is om de tanks te laten doorrijden. De oorlog in Oekraïne begon precies een week geleden. Tot nu toe zijn al meer dan een miljoen mensen gevlucht, zeggen de Verenigde Naties. Daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Als het aantal vluchtelingen zo blijft oplopen... kan dit volgens de VN de grootste vluchtelingencrisis deze eeuw worden. Ander nieuws dan. In het centrum van Breda zijn meerdere huizen ontruimd vanwege een grote brand. Die brak uit in een appartement boven een winkel. Er komt veel rook vrij. Voor de zekerheid zijn de bewoners ergens anders opgevangen. Ook is een straat voor de buurt van in de buurt afgesloten. En de set van de Netflix-serie Lupin is overvallen. Het gebeurde in de buurt van Parijs, waar ze aan het filmen waren voor de serie. Zo'n twintig mensen gooiden zwaar vuurwerk en bestormden daarna de set met bedekte gezichten. Er zou voor 300.000 euro aan apparatuur zijn gestolen. En zoiets gebeurde vorige week ook al op de set van The Crown. Bij die Netflix-serie zou voor bijna 180.000 euro aan spullen zijn meegenomen. Het weer nog. Het wordt een mooie lentedag. Vanochtend nog wat wolkjes. Daarna trekt het open en is er volop zon. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM.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 True love got a ring, ring, ring. Church bells let a ring I'ma fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love Church bells, let them ring, ring, ring. Angels wanna sing, sing, sing. Tonight, tonight, tonight, baby.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 De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door luchtaanvallen. Oekraïense media en buitenlandse correspondenten melden dat er zeker vier explosies zijn gehoord. In totaal zijn sinds het begin van de oorlog tot nu toe zeker 227 burgers omgekomen. Ook zijn volgens de VN minstens 525 burgers gewond geraakt... en zijn ruim een miljoen mensen het land ontvlucht. Het gasverbruik in Nederland is het afgelopen jaar gedaald vergeleken met een jaar eerder. Volgens het CBS werd vorig jaar in Nederland 40 miljard kubieke meter aardgas verbruikt. In 2020 42 miljard.